Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is het woonprotest aan de gang. De actievoerders zijn klaar met het gedoe op de huizenmarkt. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Een koopstekje is bijna niet te betalen. En ook de prijzen voor een huurhuis gaan door het dak. De studenten vertellen tegen onze verslaggever wat er moet veranderen. Dat er meer betaalbare woningen komen voor studenten, maar ook voor iedereen eigenlijk. Want ook de koopmarkt, die is ook gewoon echt ziek hoog. Jullie hebben ook het gevoel van ja, als het nu e- iets van korte termijn is, alleen studententijd. Maar daarna ziet het er ook rampzalig uit. Ja, dat denk ik wel. Als ik straks mijn eigen huis of appartement wil, volgens mij moet ik dan nu eigenlijk al beginnen met sparen. De demonstranten staan nu nog in het Westerpark in Amsterdam en lopen straks een protestmars naar de Dam. Het demissionaire kabinet is weer in overleg. Ze gaan kijken of sommige maatregelen kunnen worden versoepeld. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over de anderhalve meter maatregel, de mondkapjesplicht en het nachtleven. Dinsdag is er weer een persconferentie. Dan maken ze bekend welke dingen zullen veranderen. Vorige week werd er nog bij de Formule 1 in Zandvoort gesjeest. Vandaag is het de beurt aan Monza in Italië. Max Verstappen mag vertrekken vanaf de eerste plek. Een goede voorsprong op zijn grote concurrent Lewis Hamilton. Een spectaculaire redding in een American voetbalstadion in Miami. Er glipte stiekem een kat naar binnen en die kwam op een gekke plek terecht. Hij bungelde ineens met zijn voorpootjes aan de rand van de reling van het dak, boven een tribune. Fans zagen het gebeuren en grepen een vlag. Die gebruikten ze als vangnet. Toen de kat het niet meer hield en meters naar beneden stortte, konden ze hem opvangen. de kat kreeg groot applaus en overleefde de sprong. Het gaat verder goed met hem. Het weer, het is bewolkt. Op de meeste plekken blijft het droog en hier en daar schijnt de zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, dan een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Ben een young little nigga, get rich, uh uh-ha. Zet je komt en zet die shit in mijn Kom binnen, uh-ha, met je bitch, uh-ha. Hey, shorty, kom schudden tot mijn uh-ha. Let's get it, uh uh-ha, let's get it, uh uh-ha.